Clemens Peters met het NOS Journaal. Duizenden is de Daphne Caruana Galizia. Die werd afgelopen maandag in haar auto opgeblazen. De onderzoeksjournalisten maakten veel vijanden... door corruptieschandalen aan de kaak te stellen. De premier en de oppositieleider van Malta... die haar voornaamste doelwit waren... bleven weg bij de herdenking. Deelnemers aan de mars door de stad legden bloemen... en droegen t-shirts met de woorden van Caruana's Galizia's laatste blog. De ondernemingsraad van Eneco heeft een waarschuwende brief gestuurd aan de 53 Nederlandse gemeenten die aandelen hebben in het energiebedrijf. De colleges van onder meer Den Haag, Rotterdam en Dordrecht stelden de afgelopen tijd voor Eneco aandelen te verkopen. De ondernemingsraad is bang dat daarbij niet genoeg gelet wordt op de duurzaamheid van het bedrijf en de belangen van de werknemers. De 53 gemeenten moeten voor 31 oktober aan de aandeelhouderscommissie laten weten wat ze willen doen met hun aandelen. De leiding van de kliniek waar de verdachte van de dood van Anne Faber verbleef... heeft vanavond een bijeenkomst gehad met de buurtbewoners. Veel omwonenden maakten duidelijk dat ze erg ongerust zijn... vanwege de rondlopende bewoners van de kliniek. De kliniek Altrecht Aventurijn in Den Dolder vertrekt op termijn uit de omgeving. Wanneer precies is nog niet duidelijk, maar het vertrek heeft niets te maken met het feit dat verdachte Michael P. daar woonde. Een aantal gebouwen op het terrein van de kliniek staat al leeg. De politie heeft in een bowlingcentrum in Nuneaton in het midden van Engeland na uren een eind gemaakt aan een gijzeling. De politie heeft het gebouw bestormd en de gijzelnemer aangehouden. Een woordvoerder van het bowlingcentrum zei dat de man twee medewerkers onder schot hield. Volgens hem is het waarschijnlijk de ex van een van de medewerkers. De politie bevestigt dat niet, maar meldde al wel snel dat het niet ging om een terroristische daad.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 Eens even kijken. De eerste is van um, Fate Angelica Angelina. Ja, ik moet even goed zeggen natuurlijk. Reaching 12. Ehm, en daarna komt Michael Kent met zijn nieuwe album After the Harvest. Ehm, daar gaan we mee beginnen. En natuurlijk de playlist kan je terugvinden op peacefulradio.info. 1251. Dat is het programma waar je naar luistert hier op CFM Zandvoort van Peaceful Radio natuurlijk. Wil je eens een keer... Eh, andere muziek draaien, eh, luisteren. Nou ja, andere muziek, New Age muziek natuurlijk. Maar dan achter elkaar 24 x 7, dag en nacht gaat het allemaal door. Op de pop-up player. En de pop-up player van Peaceful Radio, die vind je ook op peacefulradio.info. Met natuurlijk allemaal gezellige artiesten die zichzelf voorstellen. En eh, nou ja, die vind je ook in dit programma. Ik heb er weer een paar nieuwe.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 Hi, I'm Jeff Oster, and thank you for listening to Peaceful Radio. to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit. To learn more about my music, please visit my website at www.shoshana, S H O S H A N A, music.com.